uur. Anneke van Zessen met het NOS Journaal. Mensen die op de zogeheten zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... moeten bezwaar kunnen maken tegen naheffingen. Staat in een advies aan de Hoge Raad waarover RTL Nieuws en Trouw schrijven. De reden is dat die lijst geen wettelijke basis had. De mensen die het extra geld moesten betalen, moeten dat terug kunnen krijgen... Vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem gebruikte... om fraudesignalen bij te houden. Mensen met een tweede nationaliteit bleken extra te worden gecontroleerd. Ruim 1 op de drie Nederlanders liet zich testen op het coronavirus. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat tussen augustus vorig jaar en afgelopen april... zo'n 6,7 miljoen mensen een van de GGD-teststraten heeft bezocht. Vooral jongeren lieten zich vaak testen. Onder mensen die werken in het onderwijs was het percentage testen het hoogst. En werknemers lieten zich vaker testen dan mensen met een bijstandsuitkering of een pensioen. Mensen die buiten de GGD om zijn getest zitten niet in de cijfers. In de Amerikaanse staat Alabama zijn afgelopen weekend zeker 12 mensen omgekomen bij noodweer. Volgens Amerikaanse media zijn er negen kinderen en een volwassene omgekomen... door een busongeluk als gevolg van de hevige regen. Ook twee mensen kwamen om toen een boom omwaaide op een huis. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro de half miljoen mensen herdacht... die omkwamen in de coronacrisis. Dat deden de Brazilianen met 500 rode rozen. De herdenking is onderdeel van protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat... en heeft het land daardoor geen massavaccinaties... met grote gevolgen voor de economie. Het weer, de buien breiden zich uit richting het noorden. En ook vandaag komt er aardig wat regenwater naar beneden.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 Y se está prendí en fuego, que no se enamore y hasta para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendí en fuego, que no se enamore y hasta para el juego.